uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een ambulance-medewerker in de Amerikaanse staat Colorado... moet vijf jaar de cel in voor de dood van de 23-jarige Elijah McLean. Deze man werd in 2019 hardhandig gearresteerd. De ambulancebroeders die erbij waren gehaald... injecteerden ketamine om McLean te kalmeren. Hij raakte vervolgens buiten bewustzijn en overleed... Uit autopsie bleek dat de dosis ketamine te hoog was. De strafmaat van andere ambulancemedewerker wordt later bepaald. De agent die McLean in een wurggreep hield... werd eerder al veroordeeld tot één jaar en twee maanden cel. Het Amerikaanse leger heeft vannacht een aanval uitgevoerd op een raket van Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de Amerikanen stonden de Houthis op het punt om de raket af te vuren vanuit Jemen. Eerder op de dag hebben de Houthis volgens Amerika ook een raket afgevuurd. Die kwam in de Rode Zee terecht zonder schepen te raken. De Houthi-rebellen vallen al maanden schepen aan die banden zouden hebben met Israël... naar eigen zeggen om de Palestijnen te steunen. Het Amerikaanse mode-icoon Iris Apfel is overleden op 103-jarige leeftijd. Ze stond bekend om haar opvallende, kleurrijke verschijning. Apfel werd geboren in New York en studeerde kunstgeschiedenis... en ging naar de kunstacademie. Ze was een expert op het gebied van textiel en antieke stoffen. Modicon is nooit met pensioen gegaan. Ze genoot op latere leeftijd bekendheid op sociale media... en verzamelde door de jaren heen bijna 3 miljoen volgers op Instagram. In de eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. NSC won de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Volendam met 5-2. De Nijmegenaren passeren Ajax op de ranglijst...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 Making like I turn you off when I know you think I'm sweet. It don't have to be like that. I guess you're insecure. If you say what's on your mind, I might answer sure. So I walk a little slower and I try to catch your eye.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 De lente brengt van overal een fietje en een andere melodietje. En een ander berg een al die brand van het heelal. klokjes horen. Die jouw jubelen horen, een de en te brengen overal. Liedje en het andere melodietje en een ander erg bietje.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 Het ritme van Zandvoort. bit further away. Wipe those tears from your eyes. No use in holding on to the past. The love has gone now. The time has come to say goodbye. little bit further away. Now there's no reason or rhyme why love should say hello and then goodbye. you can't have no more. If you do, you got a high price to pay. You just push any love that's left a little bit further away. You're pushing your love a little bit further. Mm-hmm. a little bit further away.